Visser met het NOS-journaal. De Franse president Hollande stelt dat het tegen islamitische rebellen is begonnen. Het is nu aan het Franse leger om de bergen in het noorden van het land uit te kammen. Hollande bedankte ook militairen uit Sjaad voor hun bijdrage aan de strijd. De afgelopen dagen kwamen 13 militairen uit het land om bij gevechten in de bergen. Ook 65 rebellen werden gedood. Franse militairen vielen vorige maand Mali binnen om het regeringsleger te helpen in de strijd tegen de strijders van Al-Qaeda. In de weken daarna werden de opstandelingen verdreven uit alle belangrijke steden die ze eerder hadden veroverd. Het Iraanse leger claimt dat het een buitenlands onbemand vliegtuig heeft onderschept. Een woordvoerder van de revolutionaire garde zei niet uit welk land de drone afkomstig is. Volgens Iran werd de drone opgemerkt tijdens een drie dagen durende militaire oefening. Militairen ontdekten signalen van het vliegtuig toen het de grens overkwam in het zuiden van het land. De woordvoerder claimt dat de militairen de besturing van het vliegtuig wisten over te nemen en het ongeschonden aan de grond wisten te krijgen. Dat lukte het land in december 2011 ook al eens met een Amerikaanse drone. Een woordvoerder van de CIA wilde geen commentaar geven op de berichten. Voetbal dan. FC Twente heeft ook zijn zevende wedstrijd na de winterstop niet gewonnen. In Friesland werd het 2-1 voor Heerenveen. De beslissende treffer viel 10 minuten voor tijd en werd gemaakt door Finn Bogasson. Na de nederlaag staat Twente vijfde. Het is ingehaald door Vitesse dat met 5-3 won van Heracles. FC Groningen won met 1-0 van Pek Zwolle en ook 1-0 werd het in Venlo. VVV was te sterk voor RKC. Tot besluit het weer. Het sneeuwgebied breidt zich vannacht en in de ochtend langzaam uit over het land. Het vries ligt, op veel plaatsen wordt het glad. Overdag bewolkt met af en toe sneeuw.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 find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. Why does she pretend? like in the song, remember? If you love somebody, set them free. And that's how it is with me. But you know I'll always come back.